8 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De burgemeester van Londen, Boris Johnson, bevestigt dat hij voor uitreding van Groot-Brittannië uit de EU is. Maar Johnson zegt dat hij geen campagne gaat voeren. Hij zal niet meedoen aan tv-debatten. Johnson wordt als zeer invloedrijk beschouwd. Hij is lid van de Conservatieven, de partij van premier Cameron, die vindt dat de Britten in de EU moeten blijven. Op 23 juni houdt Groot-Brittannië een referendum over de EU. President Mugabe van Zimbabwe viert zijn 92 e verjaardag met veel pracht en praal, terwijl het land zucht onder de droogte en 3 miljoen Zimbabwanen zijn aangewezen op buitenlandse voedselhulp. Vandaag was er een feest in het paleis, volgende week vrijdag volgt een grote publieke viering in de stad. Mugabe's verjaardag is als die van Jezus Christus, staat op de publiciteitsposters van de staatskrant. De verjaardag van de president wordt al sinds 1986 publiekelijk gevierd. De kosten voor het vervoer van de duizenden gasten, hun verblijf en eten en drinken bedragen jaarlijks ongeveer een miljoen dollar. Onlangs riep Mugabe de noodtoestand uit vanwege de droogte. De VS en de EU leveren voedselhulp aan meer dan 3 miljoen Zimbabwanen. Bij de Kuip in Rotterdam zijn meer dan 200 Feyenoord-supporters door de politie en de ME aangehouden en naar een politiebureau gebracht. Ze krijgen een boete. Voor de wedstrijd tegen Roda JC eisten zo'n duizend fans het vertrek van het bestuur van Feyenoord. Daarna de politie greep in met de wapenstok. Een deel van de groep is ontkomen. De betogers richten zich vooral tegen Feyenoord-directeur Gudde. Bij de Kuip zetten ze verhuisdozen om aan te geven dat het bestuur moet opstappen. Feyenoord speelde gelijk tegen Roda JC. Het weer. Vannacht regen, minima rond 7 graden. Morgen overdag regen en s'avonds uiteindelijk droog. In het noordwesten nog eventjes zon misschien. Het wordt 7 of 8 graden en de wind neemt af. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.